die sinds begin deze maand in de Rotterdamse haven ligt. De Kamer vindt het vreemd dat Nederland de walvisvangst verbiedt, maar het transport van vlees toestaat. Dan het weer nog. Vannacht vrij helder en kans op een paar graden vorst.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 Of kent u iemand die zich afvraagt of de toetsen van de telefoon niet wat groter kunnen? Kom dan naar een van de hulpmiddelenbeurzen bij u in de buurt en ontdek welke mogelijkheden er zijn om het leven een stuk makkelijker te maken. In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam, 12 maart Weert, 19 maart Haarlem, 26 maart Apeldoorn, 1 april Utrecht, 9 april Leiden, 16 april Assen en 23 april Tilburg. Voor meer informatie en de exacte locaties kijkt u op www.orionwebbox.org.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 De vrouw werd gisteren dood in haar huis gevonden nadat iemand de politie had gebeld met de mededeling dat ze niet meer ademde. De arrestant is een man van 28 uit Breda die ook in het huis was. Hij had volgens de politie pillen bij zich, vermoedelijk drugs. Human Rights Watch spreekt zich uit tegen een boerkaverbod in België. De mensenrechtenorganisatie zegt dat er bij een verbod alleen maar verliezers zijn. Zo'n wet schendt de rechten van vrouwen die uit vrije wil een boerka dragen. En vrouwen die ertoe worden gedwongen worden er niet mee geholpen. Die laatste groep zal in de praktijk de straat helemaal niet meer op kunnen, waarschuwt Human Rights Watch. In het Belgische parlement staat voor vandaag een stemming op het programma over een wetsvoorstel om gezichtsbedekkende kleding te verbieden. Een brede Kamercommissie stemde er eerder al mee in. België zou het eerste Europese land zijn dat het dragen van een boerka of niqab strafbaar stelt. Frankrijk heeft ook plannen in die richting. Brazilië gaat door met de bouw van een grote stuwdam in het Amazonegebied. De regering heeft een groep bouwbedrijven een concessie verleend voor het project. Gisteren oordeelde, recht, oordeelde de rechter dat de voorbereidingen van de bouw moeten worden stilgelegd. Maar volgens president Lula da Silva is de aanleg van de waterkrachtcentrale van groot belang voor de Braziliaanse economie. De Belo Monte Dam